Kasper Meijer met het NOS-journaal. De GGD-kenner Merland zegt dat het een bewuste keuze was... om in een rapport over het hoge aantal longkankergevallen in een rondbeverwijk geen mogelijke veroorzakers bij naam te noemen. Volgens de GGD is alleen onderzocht of er meer kankergevallen waren en niet hoe dat kwam. Volgens het Noord-Hollands Dagblad heeft de GGD-directeur er persoonlijk voor gezorgd... dat de naam van Tata Steel niet in het rapport voorkwam... GGD zegt te betreuren dat in interne conceptversies wel namen stonden van mogelijke veroorzakers van kanker. Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer geworden van de grote internationale cyberaanval die sinds vrijdagavond wereldwijd computers heeft lamgelegd. Het gaat in ieder geval om honderden klanten van een ICT-bedrijf in Waardenburg. De aanvallers wisten de gijzelsoftware te verspreiden via een programma om computersystemen op afstand te beheren. Volgens de Amerikaanse president Biden is het nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Op Cyprus woedt een hevige bosbrand. Enkele dorpen zijn geëvacueerd. Het land heeft de EU en Israël om hulp gevraagd. De brand die, wordt aangewakkerd door de harde wind... woedt in een gebied met veel dichte begroeiing. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn er meldingen van schade aan tientallen huizen. ook, is, ook is op veel plaatsen de stroom uitgevallen. Engeland heeft zich als laatste land geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap voetbal. In Rome versloegen de Engelsen Oekraïne met 4-0. Denemarken plaatste eerder op de avond zich al voor de halve finale door met 2-1 te winnen van Tsjechië. Woensdag spelen Engeland en Denemarken tegen elkaar in Londen. Daar is dinsdag ook de andere halve finale tussen Spanje en Italië.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 Get it, get it. What i got is what you need. Just some love, L-O-V-E. Said what i got is what you need. A little love, L-O-V-E. What i got is what you need. Just some love, L-O-V-E. A little love, Get the chill off your spine and let your body groove.